en ook zijn er onveilige situaties door drugsgebruik onder jonge alleenstaande mannen. Het staat in een rapport dat één vandaag in handen heeft. En ook de inspectie van Justitie en Veiligheid ging langs in Ter Apel. Zij waren er woensdag en komen tot dezelfde conclusies. Het speelt al lang, dit is een langdurig langdurige problematiek. De afspraken waren dat er tot 2000 mensen zouden worden gehuisvest. Niet, minder, niet meer dan dat. Ehm, en toch eh, wordt het eigenlijk alleen maar erger op dit moment. Volgens de inspectie kan het echt niet langer zo. En moeten de Rijksoverheid en gemeentes harder hun best doen om de problemen op te lossen. Miljoenen Russen mogen 17 maart naar de stembus. Ze kiezen dan een nieuwe president die zes jaar aan de bak mag. President Poetin heeft nog niet gezegd dat hij meedoet. Maar veel mensen denken dat hij dat volgende week op een persconferentie bekend maakt. Veel tegenstanders van Poetin zitten lang in de cel, zoals Navalny. Als je vanavond laat of morgen bijvoorbeeld met de trein naar Berlijn wil, heb je pech. Machinisten en conducteurs in Duitsland staken. En daardoor vallen duizenden treinen uit. Ook bij onze zuidenburen, in België, leggen treinmedewerkers vandaag nog het werk neer. Afgelopen dagen werd er ook al gestaakt. En een bijzondere taakstraf voor een Amerikaanse vrouw die door het lint ging in een fastfoodrestaurant. Ze was zo ontevreden over haar Mexicaanse eten dat ze het in het gezicht smeet van een medewerkster. In de rechtszaal had ze weinig spijt. If I show you how my food looked and how my food looked a week later from that same restaurant, you would, you would, it was disgusting looking. Ja, en dus gaf de rechter haar een keuze: de bak in of zelf een tijdje in een fastfoodrestaurant gaan werken. Do you want to walk in her shoes for two months and learn how people should treat people, or do you want to do your jail time? I'd like to walk in her shoes. Ja, ze kiest dus voor het laatste en gaat twee maanden lang 20 uur per week aan het werk in een fastfoodtent. Heb ik nog het weer. Op veel plekken is het nog steeds flink mistig. In het noorden schijnt er wat zon op je bolletje. In het zuiden moet je zelf voor die zonneschijn zorgen. Blijf wel droog bij 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A10, de ring van Amsterdam. Bij knooppunt Amstel ging het mis, er zijn drie rijstroken dicht. Vanaf afrit Volendam is de vertraging ongeveer 50 minuten. Er staat 8 kilometer file. Verder ook nog drukte elders. De A1 bijvoorbeeld Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knopend Watergaasmeer 10 minuten langzaam rijden.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 When you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. When you hold and you squeeze me, squeeze me. But you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. When you hold and you squeeze me. You make me feel so nice when I'm around you. wake up in the morning and I spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around and I'll never let go, I'll give you all my time, stick around with you for sure But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight If it shall not cut my heart's you To keep safe in your arms like I know that you wanted to It gives me so much joy that I can call you all of mine Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view I see my love maker from the time that I spend with you I'll give you anything and everything will work out fine so I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are what I want. me by the hand because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. I'll do anything for you. You'll do anything Move that shit out here. You full off on sip.